Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In de Oostvaardersplassen moeten zwakke dieren eerder worden gedood. Zeker als er op de lange termijn geen uitzicht is op verbetering van de situatie. Moet niet worden bijgevoederd, dat concludeerde commissie Gabor... in een advies aan staatssecretaris Bleker. De afgelopen tijd is veel gediscussieerd over het al dan niet ingrijpen in het natuurgebied... vooral na de strenge winter van afgelopen jaar. Het lukt de politie niet om het aantal overvallen te verminderen... omdat er geen goede landelijke aanpak is. Elk korps doet het op zijn eigen manier. Dat is de belangrijkste conclusie van een werkgroep... onder leiding van burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. De meeste korpsen hebben geen permanent team dat de overvallen onderzoekt... maar stellen alleen tijdelijke teams samen als het aantal overvallen toeneemt. Bovendien onderschatten ze de daders. Dat zijn meestal ervaren criminelen. Minister Hille heeft als Eerste Kamerlid voor het CDA vergeten een nevenfunctie openbaar te maken. Het gaat om betaald advieswerk voor de sigarettenindustrie. Na een bericht in NRC Handelsblad zei Hille vandaag dat hij die werkzaamheden wel had moeten opgeven. Senatoren zijn dat verplicht. Hille werd aangetrokken door British American Tobacco toen het vorige kabinet het rookverbod in de horeca instelde. Hij stopte als adviseur toen hij werd gevraagd als minister van Defensie. Het huidige kabinet heeft het rookverbod versoepeld. In Zaltbommel is commotie ontstaan over uitspraken van burgemeester Van den Bos. In het Brabants Dagblad reageerde de burgemeester enthousiast op een winkeleigenaar... die een gewapende overvaller een karatentrap had gegeven. De burgemeester noemt het geweldig dat mensen dit doen, sla ze maar verrot, al dus Van den Bos. Hij benadrukt wel dat er altijd sprake moet zijn van noodweer. Sommige fracties in de gemeenteraad van Zaltbommel vinden de uitspraken te ver gaan. Het weer wisselend bewolkt en in het noorden kans op een bui. De temperatuur daalt tot iets boven het vriespunt.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 Cause this heart's been aching way too long. Well, this heart's been aching too long. Maybe I'm a little naive. Maybe it's the boy in me. Cause when I'm in your arms, the feeling that I have. Baby, won't you come back to me? That maybe should have told me. Broken heart don't last long. Somebody maybe left some words out. Cause this heart's been aching it way too long. This heart's been aching too long. Maybe I'm a in Nederland is hij niet zo heel erg bekend, deze Shannon Lyon. Maar in Engeland is hij razend populair. Naïef, zo heet dit nummer wat afkomstig is van de cd Wondered. Het is een eh, nummer wat eh, door hem zelf geschreven is, zoals overigens heel de cd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Hier Nog één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Keep Walking, zo heet de cd die zij heeft uitgebracht deze. Emily Maguire. And she knows how it goes Yellow, red, green, red and yellow And she knows how it's gonna change walking round her eyes down and she tries smiling at the sign. And people passing by. singing is uitgebracht in, eh, in Amerika, maar het wordt hier in Nederland door Bertes, een kleine platenmaatschappij, gedistribueerd voor Nederland. En dit, dit is Mark Schuurman die eh, afkomstig is uit eh, Amerika en via Bertus hier eh, wat muziek ge, ja, gedistribueerd heeft gekregen. En dit is dan weer Ierse muziek. Tim O'Brien en G. Clark, zij hebben het geschreven. John Wilder came from Town in the years of the Irish hunger And he sailed away to America when the country was much younger That place was strange, work was scarce, and all he knew was farming. So he followed his other Irish friends, took a job in the US Army. Had friends who calls and some ran wrong, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. Now they march down Texas way to the banks of the Rio Grande. And they build a fort on the banks above to taunt old Santiane. They were treated bad and paid worse, and then the fighting started. And the more they fought, less they thought of the damned old US Army. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. As some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. When the church bells rang on Sunday morn, they said his soul shivered. Saw senoritas washing their hair on the far side of the river. Then John Riley and 200 more Irish mercenaries. They cast their lot, right or not, south of the Rio Grande. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. flag the San Patricio's. till the Yankee soldiers beat them down at the Battle of Churubusco, And fifteen men were whipped like mules, and the chicks they were hot iron branded, made to dig the graves of fifty more whom a hanging fate had handed. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. John Wayne sits and he drinks alone in the bar in the Veracruz. And he wonders if it matters much if you win or if you lose. And I'm a man who can't go home, I'm a vagabond, says he. I'm a victim of some wanderlust and divided loyalty. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. And some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. liefhebber bent van dit soort eh, eerste muziek... ga dan eens naar je favoriete platenzaak en vraag naar de cd Seven Evenings van Chantella. IJzer en wijn, ja dat gaat niet helemaal goed samen hoor. Want als je een klein stukje ijzer in wijn gooit... dan verandert het al heel snel in azijn. Boy with a Coin, zo heet dit cd'tje. En nu ook de titeltrek daarvan. Thank you. I didn't come. Don't Know Why, Nora Jones. En eh, ja, die daarvoor zat, die hoef ik eigenlijk helemaal niet aan te kondigen. Hè? Maar je kunt het soms toch niet laten. Hè? Tears in Heaven van eh, Eric Clapton. Het is een nummer wat ik eh, van de week nog hoorde ergens op de radio. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dat kan ik beslist nog wel eens een keer draaien.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 Heeft inmiddels al eh, vier eh, studioalbums uitgebracht en eh, nummer 5 is in de maak. Als je op haar site kijkt, dan kun je al zien dat je hem al kunt bestellen, die cd. Waarop onder andere meespelen Willie Nelson, Ryan Adams en Herbie Hancock. Misschien zijn het allemaal wel van die, ja, hoe, hoe moet ik dat nou zeggen, compilatie cd. Met allemaal nummers die ze alles ooit heeft opgenomen. Zo'n soort best-of cd van die Nora Jones Maar dan met vrienden. 90% proof lullabies, Midnight Moon. Christian en de Saturn Cadic. Zo noemen ze zichzelf, deze formatie van vier personen daar in Amerika. Het zijn ook een beetje Gothic personen. En 90 Proof Lullabies, zo is de titel van hun cd. Candy Staten. singer-songwriter, ook weer uit Amerika. Laat zich beïnvloeden door alles wat er om haar heen gebeurt, zegt ze in een interview. En dat heeft ze ook teruggevonden in His Hands. There were a lot of things in his touch. Sometimes the slightest whisper. Oh, it could hurt so much. I could feel him coming nearer, his little noises and such. Then my man would lay his hands on Yes, you will. Oh, he might touch me in a way eh, that a man should. Bring me to passion mm, that only he could. Answer some earthly need whenever, whenever he would. When my man would lay his head It's whisper. caress your gentle loving hands on me. Klein beetje gospel, hè? Candy Stanton, His Hands. and dit is Graham Lyle. Tears will leave no stain. Time will ease the pain. For every life that fades something beautiful remains. We are living in a world of stars and dust between heaven and all that surrounds us. We are travelers here, spirits passing through, and the love. is gone, but I still remember you. Just like a rose after the rain The tide comes in, washes footprints from the sand. As one day ends, a new day must begin. you're gonna do. Something beautiful remains. time will ease the pain. For every light that fades, something. sometimes how you carry on lost the love you knew. But it's alright, alright. To your own heart, be true. Something Beautiful Remains. Oftewel, er zal altijd wel iets moois achterblijven van wat er ook gebeurt in de wereld. De formatie One Day International. Zij hebben het over een kleine dood, Little Death. bij jezelf van... nou, dat is toch muziek die ik niet vaak hoor in het programma Muziek Nou, dat klopt. Ik heb eh, even geleden weer een aantal cd's gekregen... van een uh, favoriete presentator, van een favoriete, van een bevriend presentator uit, eh, uit Hilversum. Die zei tegen mij van, ik heb weer een aantal cd's dubbel. Is dat iets voor jou? En natuurlijk zeg ik dan geen nee. Diana Kurtz, Love Gets in the Way. say I wanted to love them, but love God. to Get in the Way. 2002 kwam deze cd uit van eh, deze dame, Diana Kurtz. En Satisfied, dat is de titel van die cd. Als u eh, in geïnteresseerd bent eh, om naar uw favoriete plaatsenzaak te gaan... en eens te kijken voor deze cd. En als u daar dan toch bent, kunt u misschien ook wel eens kijken voor de cd van Amos Lee, de cd Colors. En als u direct een stem hoort, piano en orgel, dan weet u dat dat bespeeld wordt door Nora Jones. Yesterday I got lost in the circus Feeling like such a mess And now I'm down, I'm just hanging on So als een eh, gitarist een eigen geluid kan hebben, heeft ook eh, Nora Jones een eigen geluid als ze de piano bespeelt. En als u het hebt over instrumenten, of u bent zelf instrumentalist en u let op de kwaliteit van de muzikant, luister anders naar The Union Station samen met Alison Krause en Let Me Touch You There for a While. as you shed a lonesome tear. now you're in a wonderama. I wonder what you're doing here. The flame no longer flickers. You're feeling just like a fool. You keep staring into your wondering what to do. I don't hardly know you, but i willing to show you.